ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een steekincident in Den Haag gisteravond... heeft de politie de wapenstok gebruikt tegen agressieve omstanders. Die gingen zich met de situatie bemoeien en weigerden naar de politie te luisteren. Een aantal mensen gedroeg zich ook agressief tegen de agenten. Er werd daarom ook een politiehond ingezet. Bij het steekincident raakte een man van 46 jaar uit België gewond. Daarvoor is een man van 21 opgepakt. Over een motief voor het steekincident in Den Haag is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse diplomaat Witkoff ontmoet. Die is in Moskou met als doel een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens correspondent Geert groot Koorkamp is de kans dat het lukt niet erg groot. Trump heeft zelf al gezegd dat, dat, eh, dat, dat hij ziet dat Rusland niet van zins lijkt om in te stemmen met zijn, eh, met zijn vredesvoorstellen. Maar niettemin, eh, voor Trump is het weer de manier om toch te, te zeggen van oké, ik heb alles gedaan wat ik kon. Witkoff is bij Poetin geweest en dan als hij terugkomt met, met zijn verslag, dan zal ik mijn beslissing nemen over extra sancties tegen Rusland. De VS heeft namelijk gewaarschuwd nieuwe sancties op te leggen als Rusland niet voor ...voor vrijdag akkoord gaat met een wapenstilstand. In Beuningen bij Nijmegen wordt deze week een zomerfestival gehouden. Nou is dat natuurlijk niet zo bijzonder, maar dit festival is speciaal voor ouderen om de zomer door te komen. Hun kinderen en kleinkinderen zijn nu op vakantie en dus kunnen ze wel wat gezelligheid gebruiken. Nou, er zijn allerlei activiteiten, namelijk een fietstocht naar het museum en ook luchtbuks schieten. Dat vonden de vrouwtjes op leeftijd fantastisch. Ik had best goed geschoten, zeggen Beter als sommige mannen geschoten hebben. Voor mij de eerste keer, 18 punten, is toch net. Ik denk, ja, eh, dat ding komt er aan de voorkant uit waar je naar wijst, daar schiet je op. Maar het, het is nog niet zo gemakkelijk. Vegan roos. En eh, ja, ik ben wel eh, trots op mijn schietkunst, zeg maar.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 We in the VIP twisted, twisted. downright spiffy, yeah. two way. Ooh, they make it like it missed it. Come on. Hey, where the party at? Oh. Girls is on the way, but the talking all of that. put your hands up, storm up.